Ondanks de lockdown blijven de coronapatiënten de komende tijd nog even toenemen in de ziekenhuizen. Dat gaat ertoe leiden dat eind van deze maand, eh, naar verwachting, er opnieuw ongeveer evenveel COVID-patiënten in het ziekenhuis liggen als eh, rond eind oktober, begin november. En daarna, begin januari, kan het, ook als de lockdown van nu direct een sterke daling leidt van het aantal besmettingen, mhm. kan het nog een aantal dagen doorstijgen. En daarom zijn er dus nu extra verpleegkundigen en artsen niet-coronazorg krijgt, krijgt ook weer minder ruimte in de ziekenhuizen, omdat dat personeel nodig is voor de covid-zorg. Volg de kerkdiensten op je laptop of via de kerkradio. Dat zeggen 31 kerkgenootschappen tegen hun leden. Tijdens de lockdown willen ze dat zoveel mogelijk mensen thuis blijven en de dienst digitaal volgen. Zweden steekt meer geld in het leger, heeft het parlement voorgestemd. Ze verhogen het budget met 40 procent, want de Russen zorgen voor meer dreiging, zegt de Zweedse minister van Defensie. It's because of the new security situation with um, the annexation of Crimea, conflict in Ukraine, activity in in the Arctic and in the Baltic Sea area. En duidelijke woorden van de leider van de Republikeinen in de Senaat in de VS, Mitch McConnell, feliciteerde Joe Biden en Kamala Harris. The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. I also want to congratulate the Vice President-elect, our colleague from California, Senator Harris. Beyond our differences, all Americans can take pride that our nation has a female Vice President-elect Donald Trump weigert nog altijd zijn nederlaag te erkennen, ook al heeft hij vrijwel alle rechtszaken verloren. Maar hij komt steeds meer alleen te staan. Ook de Russische president Poetin feliciteerde Joe Biden vandaag voor het eerst. Krijg je het weer nog, klaartop klaart op vanavond. Vannacht kan het mistig worden, het koelt af tot een graad of 3. Morgen begint met die mist, later piept de zon er doorheen en het wordt een graad of 9.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 De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Een oudje van Alan Jackson, zo kan Honky Tonk Christmas wel schreven worden. van de maand. In 1992 werd Susie Bogus onderscheiden met de Horizon Award. In dat jaar scoorden ze drie top 10 hits waarvan Aces en Outbound Plane er twee zijn. Achteraf is dit haar meest succesvolle jaar. southbound plane. Cause I've been here before and somehow this doesn't feel the same. Well, talk is cheap, so we could talk all night long. We may never figure out just where love went wrong. And I don't wanna be standing here and I don't wanna be talking still the same and you may walk away from love but you'll fall head and heal again and I don't want to be standing here and I don't want to be talking here and I don't really care who's to if love won't fly on its own free will it's gonna catch that upside down. Where is the laughter we once shared back in the lost and found? These broken wings are gonna leave me here to stand my ground. And you can have this ticket for that lonely plane that's flying out. I don't wanna be standing here, and I don't wanna be talking here, and I don't really care who's to blame. Cause if love won't fly on its own free will, it's gonna catch that. In de jaren 90 was Garth Brooks een wereldster en verkocht meer albums dan Michael Jackson en Madonna. Ik denk dat hij met Fun niet meer dezelfde verkopen zal halen. Amen is een van de songs op dat album. Dit is het favoriete album van de maand. I'm like a dog that's got a bone, he's got to pussy like I'm dirty driving me a 57 Chevy, and I just got to go for a spin. en Buddy Jewel hebben elkaar gevonden. In Grandpa's Like Mine zijn ze samen te horen. He drove a 1967 Ford truck With an AM radio cranked up He loved outdoors, he loved good times Even loved a little sip of shine to all the grandpas like mine. How about yours, buddy? My grandpa was very much the same. He was wise, I still hear his words today. He'd say, boy, always choose what's right, never make the girl you love cry. Here's to all the grandpas like mine. He taught me how to hunt face. I'd put my life out of a ditch a few times. He taught old school lessons of right and wrong. I still remember mowing his lawn for a dime. He taught about about reaching out a helping hand, helping neighbors when they fall. Scott McCaig stond onder contract bij MCA Records en later bij Capitol. Maar na een aantal jaren onderweg te zijn geweest keerde hij huiswaarts om zijn kinderen groot te brengen en bleef hij regionaal optreden en songs schrijven. Zijn nieuwe album bevat live-opnamen, waaronder I Ain't Living Long Like This. De cover van deze week. trouble and I found it, son. Mensen steken gecompliceerd in elkaar en daarmee komen ingewikkelde emoties, angsten en gewoonten naar buiten. De song My Mind Can Be Cruel To Me laat het horen en met name in de video is dat ook goed te zien.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 En later zagen ze in het theater dankzij diezelfde omroep. Het zijn mooie herinneringen. En jammer dat ze als duo, de Judds, niet meer bestaan. Successen als Rockin' with the Rhythm of the Rain, Mama, He's Crazy en Born to be Blue zijn songs waar ik veel liefhebbers een plezier mee doe. En mezelf trouwens ook. Nummer 1 Country Hit. in the porch swing listening to the light rain beating on the tin roof baby just me and you rocking with the rhythm of the rain Slide on over, baby, hold me closer. Moving to and fro, just swaying like a slow freight train. Rocking with the rhythm of the rain. just me and you, rocking with the rhythm of the rain. Ain country hits. tell me I was born to be blue. Hotel. to what I need. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Johnny Reed heb ik persoonlijk een aantal keren mogen boeken. Deze Canadese klasbak is een top-entertainer met een geweldige band achter zich. Ook van Sounds Like Christmas weet hij een feestje te maken. misschien wel de meest onderschatte en over het hoofd geziene band in het outlaw-genre. Als je Whitey Morgan en andere artiesten in dit genre leuk vindt en muziek die aan Waylon en Merle doet denken, dan mogen de Piedmont Boys zeker niet ontbreken. Heartache at the Jukebox. If a dollar could erase a thousand memories just to get you off my mind. At least another 50 on the whiskey. And please don't skip my songs and make me lose. Spotlight. Het getuigt van moed om met een album te komen en dan ook nog in de kerstsfeer. Johan Jansen, die we kennen van sessiewerk en Cash on Delivery, durft het aan. Fraaie, instrumentale muziek, waarna het prettig luisteren is. Je hoort en ziet de sneeuwvlokken dwarrelen als je naar Lonely This Christmas en Winter Wonderland luistert. De zussen Grace, Sophia en Hulda vormen de Cube Sisters. Hun vocalen zijn prachtig, maar dat is meestal bij broers of zussen. De Cube Sisters zijn dichtbij de western swing gebleven. The Waltz You Saved For Me is terug te vinden op hun debuutalbum. Ever in dreams. to the wall het de last, last time dat ik iets draai. Seth Storer is het daar volledig mee eens. Tot volgende week. Dag. Bij bij ZFM vanavond. We wachten op verbinding met het gemeentehuis, want er is vanavond weer een raadsvergadering. En ik zal de hamer en bespreekstuk even met u doornemen. Het gaat natuurlijk, ehm, even kijken hoor, naar de bespreekstukken. Ja, de APV die wordt gewijzigd vanwege de handhaving op overlast en veiligheid. Daar wordt over gesproken. De decemberrapportage gaat door. De transitie, transitievisie warmte die wordt besproken. Daarna natuurlijk de visie op het Badhuisplein en de visie op de entree. En er is nog wat ingepompt post. Verder zal de welstandscommissie benoemd worden vanavond. Dat allemaal in de gemeenteraadsvergadering. We zenden dit bij ZFM live uit. Ehm, er is al verbinding met het gemeentehuis, alleen is nog niks te zien. Dus ehm, tot die draait draaien we gewoon wat muziek. En traditioneel is dat eigenlijk altijd dezelfde. Tenminste wel als ik hem draai. En mijn naam is Walter Sans. En dat is de Pacific Gas and Light Electric. Are you ready? Hier is die. darling, catch the sun.